Een voorspoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk... heeft het Front National van Marine Le Pen in geen enkele regio gewonnen. Dat blijkt uit een prognose van de uitslag. In de eerste ronde, vorige week, lag het rechtspopulistische Front National... in zes van de dertien regio's aan kop. Nu werd de partij ruim verslagen door haar republikeinse tegenstanders. De opkomst bij de regionale verkiezingen was hoger dan bij de eerste ronde. De PvdA-fractie in Rotterdam wil tien asielzoekers uit de noodopvang in Alphen aan de Rijn halen om ze een adempauze te bieden. Een transgender, een transseksueel en een aantal homo's worden in de opvang getreiterd. De groep is binnen het COA in Alphen aan de Rijn inmiddels binnen de opvang overgeplaatst. Ze buiten de opvang apart huisvesten is tegen het kabinetsbeleid. Bij luchtaanvallen in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 28 mensen omgekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. De regio rond de stad Douma, op zo'n 15 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Damascus, wordt al maanden gebombardeerd. Het Syrische leger zegt dat het opstandelingen bestrijdt die aanvallen plegen op gebieden die in handen zijn van de regering. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de behandeling van drugspanden. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant in die provincie. De wet Damocles geeft burgemeesters de mogelijkheid om drugspanden te sluiten. In Brabant zijn bijvoorbeeld in Tilburg 127 panden dichtgetimmerd. In Eindhoven, de grootste stad in Brabant, werden dit jaar maar drie panden gesloten. En de Nederlandse handbalsters hebben op het wereldkampioenschap in Denemarken de kwartfinales bereikt door te winnen van Servië. Dat was op het vorige WK nog verliezend finalist. In de kwartfinale speelt Nederland tegen de winnaar van Spanje-Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht wat motregen, minima rond de 5 graden. Morgen bewolking, maar vanuit het zuiden soms wat zon. In het noorden mogelijk eerst nog wat mieze regen.